Kasper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Oekraïne hebben nog eens ruim 300 krijgsgevangenen geruild... meldt de Oekraïense president Zelensky. En daarmee is de gevangenenruil van duizend mensen voltooid. De gevangenenruil was de enige uitkomst van de onderhandelingen... tussen Rusland en Oekraïne die laatst werden gevoerd in Turkije. Ondertussen gaan de aanvallen door. Afgelopen nacht was de zwaarste Russische luchtaanval in weken. Daarbij vielen zeker twaalf doden, onder meer in de hoofdstad Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. Bij een Israëlische aanval op Gan Yunis in Gaza zijn 9 van de 10 kinderen van een artsen-echtpaar gedood. De slachtoffers zijn tussen de 7 maanden en 12 jaar oud. De vader is zwaar gewond en de toestand van het 11-jarige kind dat het als enige overleefde is kritiek. In de Australische deelstaat New South Wales zitten tienduizenden mensen zonder stroom door overstromingen. Naar schatting zijn zo'n 32.000 mensen afgesloten van de buitenwereld. Reddingswerkers kunnen hen moeilijk bereiken. Vijf mensen zijn door de overstromingen om het leven gekomen... en honderden huizen zijn onbewoonbaar verklaard. Op de meeste plaatsen is het water inmiddels gezakt... maar de hulpdiensten waarschuwen nog wel voor uitdagende weersomstandigheden in de komende dagen. Suriname kiest vandaag een nieuw parlement. Belangrijke thema's zijn de toegenomen armoede en de grote problemen in de gezondheidszorg en het onderwijs. Volgens opiniepeilingen maken de VHP van president Santokki en de NDP, de partij van de overleden oud-president Bouterse, kans om de grootste te worden. Bouterses opvolger bij de NDP is de 71-jarige Jenny Simons, oud-arts en voormalig voorzitter van het parlement. Zij kan mogelijk de eerste vrouwelijke president van Suriname worden. Het weer, de meeste regen trekt de komende uren weg naar het oosten. Vanmiddag af en toe zon, maar ook wolken en buien bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de A9, Alkmaar richting Diemen.